Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Studenten hebben in Den Haag actie gevoerd tegen de langstudeerboete. Het kabinet wil die weer gaan invoeren. Je moet dan 3000 euro meer collegegeld betalen als je langer over je studie doet dan de bedoeling is. er kwamen meer dan 500 studenten af op dat protest, zag onze verslaggever Ellen Kamphorst. Ze hebben allemaal vlaggen en borden bij zich met teksten erop als... geef ons de ruimte, niet de rekening en laat mij studeren, niet stagneren. Waarom loop jij mee? Omdat ik tegen de moeten ben. Waarom? Het is een onzinnige maatregel om studenten meer te laten betalen voor hun studie. Er zijn zoveel redenen waarom studenten een uitzondering kunnen hebben om lang te doen over hun studie. Het is onzinnig om daar opeens 3000 euro aan te hangen. Wat zou dat voor jou betekenen? 3000 euro? Veel te veel geld om te kunnen betalen. Misschien moet ik wel stoppen met mijn studie. Het is echt bizar. Dik tien jaar geleden bestond die langstudeerboete ook al, maar toen werd die snel afgeschaft. En studenten zijn er nu opnieuw op tegen. te zeggen dat vertraging juist vaak komt door ziekte, mantelzorg, werken naast je studie of een bestuursjaar. Minister Klever heeft het niet met de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken gehad... over het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Tenminste, dat zei hij vandaag bij het programma Bureau Buitenland op Radio 1. No, we did not talk about that. We did not talk about that. We only talked about support the refugees who Nou, er zou dus alleen zijn gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Oeganda zijn. En volgens Klever, die deze week in Oeganda was, sprak ze met hem over de plannen om Afrikaanse mensen die geen asiel krijgen in Nederland uit te zetten naar zijn land. De Oegandese minister zegt overigens wel open te staan voor een voorstel. In een dierentuin in Hongkong zijn in twee dagen tijd negen apen overleden. Ja, het was eerst een beetje een mysterie hoe die apen waren overleden. En uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de dieren besmet waren met een bacteriële infectie... en uiteindelijk zijn overleden aan bloedvergiftiging. En waarschijnlijk werden de apen in Hongkong ziek door besmette grond... naar graafwerkzaamheden in de buurt daar. Kevin Strootman stopt als profvoetballer. Hij speelde in Nederland onder meer voor Sparta, FC Utrecht en PSV. En ging daarna voor miljoenen naar AS Roma. En je kunt hem ook kennen van het Nederlands elftal. Want dik tien jaar geleden was hij een belangrijke speler in Oranje. Tot hij net voor het WK van 2014 zijn kruisband scheurde.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 Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. But I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. Just a little bit. Just a little more affection Cause I don't think it's the same. Skin on skin So we better get it on What is here will soon be gone When the leaves are falling maybe we could fall apart but forget my love is true. So baby, let me show you what to do. just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politieke leider van Hamas heeft de dood van topman Sinwar bevestigd. Hij voegde eraan toe dat Hamas niet van plan is om gegijzelde Israëliërs vrij te laten... zolang er geen staakt het vuren is. Het gezonken vrachtschip bij Borgharen is losgetrokken. De stuw in de Maas is gesloten, zodat het water weer kan stijgen. De lage waterstand was een probleem voor woonboten. Oeganda ontkent dat er met minister Klever is gesproken over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken in het radioprogramma Bureau Buitenland. Volgens minister Klever is het onderwerp wel degelijk aan de orde geweest. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en oosten wat regen. Morgen eerst wat regen, later in het westen wat zon en het wordt een graad of 16. 106.9 ZFN so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole.